Op dit moment vissen zo'n 80 Nederlandse schepen met de puls... een vismethode waarbij elektriciteit wordt ingezet om vissen uit de zeebodem op te laten schrikken. Nederland heeft een jaar lang gelobbyd om een verbod op pulsvissen tegen te houden... nadat het Europees parlement begin vorig jaar voor zo'n verbod had gestemd. Maar het lobbyen heeft dus geen effect gehad. Woensdag valt de definitieve beslissing. Palestijnse Nederlanders kunnen bij de burgerlijke stand binnenkort laten registreren dat ze zijn geboren in de Gaza-strook en de westelijke Jordaanoever. Staatssecretaris Knop schrijft aan de Tweede Kamer dat de Palestijnse gebieden dankzij de VN nu een duidelijke status hebben. Tot nu toe werd bij Palestijnen vaak Israël genoteerd... terwijl ze dat land als bezetter zien. Als alternatief konden ze kiezen voor onbekend. Alle partijen die in de Tweede Kamer zitten... mogen meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart. Ook de nieuwkomers Forum voor Democratie en DENK... hebben in alle provincies genoeg ondersteuningsverklaringen gekregen. De SGP is de enige partij in de Kamer die niet in elke provincie meedoet. De lijst Lokale Partijen Zuid-Holland is in het hele land de enige die niet genoeg ondersteuningsverklaringen heeft ingeleverd. Het ABN AMRO tennistoernooi moet weer een topdeelnemer missen. De als eerste geplaatste Kroaat Marin Cilic, de nummer 10 van de wereld, heeft nog te veel last van een knieblessure. Na Kyrgios, Zverev, Dimitrov, Gasquet en Edmund is Cilic al de zesde publiekstrekker die zich heeft afgemeld. Door de afzegging van Cilic is Kei Nishikori, de huidige nummer 7 van de wereld, als eerste geplaatst. Het toernooi in Ahoy begint maandag.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 Wij vroegen het iedereen, maar niemand had haar gezien. gaan wij van boord. Op elke kade heeft men van haar gehoord. Hier een foto waarop zij lacht. We zullen zoeken, al is het dag en nacht. Zo vreemd dat zij verdween. Wij vroegen het iedereen, maar niemand had haar meer gezien. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl the nighttime bleeds into the day. Tomorrow spills across the sky, and the suns are harsh. Reminder why we are feeling barely human. We don't know what's good for us, cause if we did, we might not do it. Who knows where our limits lie? We won't discover till we push it. I should just walk away should call it a day and make my way oh, it grips me. Cause the devil's got my arms, the devil's got my arms, and it pulls me back into the night. But I should just walk away. forget and wash my memory clean. Oh, I would rather forget and wash my memory clean. I would rather forget. I would rather forget. Watch my memory clean. Watch my memory clean. I would rather forget.